Een paar weken later bedacht ze zich... en kwam ze weer op de kandidatenlijst van NSC. Maar nu wil ze er toch weer vanaf. Politiek verslaggever Roel Bolsius legt uit waarom. Dat komt doordat ze door de leden lager geplaatst is op die conceptkandidatenlijst. Ze is gezakt van 2 naar 4. Ze noemt dat een duidelijk signaal van de leden. Ze zegt dat het een jaar van vechten, verlies en teleurstellingen was. En dat de leden haar daar mede verantwoordelijk voor hebben gemaakt. Dus mist ze nu de motivatie om na de verkiezingen terug te keren. Ze blijft overigens wel tot aan de verkiezingen in de Kamer. Bijna 24 uur na de dodelijke aardbeving in Afghanistan... is er nog steeds geen goed beeld van de totale schade. Volgens de Taliban zijn er meer dan 800 doden en 2800 gewonden. Maar een groot deel van het rampgebied is moeilijk bereikbaar... voor reddingswerkers en journalisten. En dat terwijl er dringend hulp nodig is, zegt het Rode Kruis. Mensen waren aan het slapen, dus die eh, zijn ineens overvallen. Die zijn misschien wel hun huis kwijtgeraakt. Dus het is echt van essentieel belang dat die mensen ja, worden opgevangen... van eten, drinken worden voorzien en eh, ja, in, in veiligheid worden gebracht. De beving in Afghanistan had een kracht van 6,0. Daarna waren er meerdere naschokken. En het waren drie bijzonder matige wedstrijden. Het Duitse voetbalseizoen is amper begonnen of Erik ten Hag kan op zoek naar een nieuwe baan. Hij is ontslagen door zijn nieuwe club Bayer Leverkusen. En dat is dus heel snel, zegt verslaggever Arman Afsaroglu. Ja, dit is wel tamelijk bijzonder. Met name de snelheid van dit eh, ontslag. Eh, er zijn een aantal Nederlandse trainers geweest die nog sneller zijn ontslagen in het buitenland. Frank de Boer al na 77 dagen bij Crystal Palace eh, bijvoorbeeld. Maar Erik ten Hag na 99 dagen bij Leverkusen. Dat is ongekend snel, zeker voor een Duitse club. Die staan bekend om, om, om grondig onderzoek naar hun trainen, om, om stabiel beleid. Dat zij deze stap nemen, ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Het komt uiteindelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, gemix van zon en wolken. Later mogelijk een buitje. Het wordt 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Volgens actiegroep Dolomina waren er mannen die vrouwen nafloten, bedreigden en in de billen knepen. Het vliegtuig waar Europese Commissievoorzitter von der Leyen gisteren in vloog... had een storing in het GPS-systeem. Uiteindelijk landde het vliegtuig veilig in Bulgarije. Volgens de Europese Commissie zit Rusland achter de verstoring.